Raymond Seré met het nws journaal De NAVO-landen komen vanmiddag bij elkaar om te praten over het neerhalen van een Russisch gevechtsvliegtuig aan de Turk-Syrische grens. De extra vergadering begint om vijf uur, zo heeft het militaire bondgenootschap bekendgemaakt. Tijdens de vergadering zal Turkije de andere 27 lidstaten bijpraten over het incident. De NAVO schrijft in een verklaring dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Het is vanmiddag uitdrukkelijk geen artikel 4 bijeenkomst. Zo'n vergadering wordt gehouden als een van de lidstaten vindt dat zijn territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid wordt bedreigd. Daarvan is nu dus geen sprake. Wereldvoetbalbond FIFA wil Michel Platini een levenslange schorsing opleggen. Dat heeft de advocaat van de UEFA-voorzitter zojuist bekendgemaakt in de Franse media. De oud-stervoetballer en tevens vicevoorzitter van de FIFA zit momenteel al een schorsing van 90 dagen uit... vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie tegen hem en FIFA-voorzitter Sepp Blatter. In december volgt de uitspraak door de tuchtkamer van de ethische commissie van de FIFA. Er komen minder vluchtelingen via Griekenland Europa binnen. De Internationale Organisatie voor Migratie spreekt van een drastische afname. Toch zijn er alleen al deze maand 100.000 vluchtelingen Griekenland binnengekomen. Behalve in Griekenland komen ook in Italië minder vluchtelingen aan. En dat is geen verrassing, zegt het IOM. In november daalt dat aantal altijd, want in de herfst en winter is het vaker slecht weer. En dat maakt de overtocht gevaarlijker. Vanaf volgende maand rijden er bussen op routes waar geen directe verbinding met de trein is. Het Duitse bedrijf Flixbus zegt dat klanten goedkoper uit zijn en bijna altijd sneller op hun bestemming zijn dan met de trein. Eindhoven-Enschede bijvoorbeeld gaat met Flixbus drie kwartier sneller dan met de trein en de bus rijdt op dat traject voor 9 euro. Treinreizigers betalen op dat stuk 25 euro, zegt Flixbus. Het weer op veel plaatsen regen, in het oosten ook mogelijk sneeuw. Vanmiddag is het 2 tot 3 graden in het oosten en een graad of 7 in het noordwesten. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N201, de provinciale weg Vinkenveen-Hilversum.